Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgend jaar leven er minder Nederlanders in armoede voorspelt het Centraal Planbureau. Dit jaar leeft 4,6% van alle Nederlanders nog in armoede. En volgend jaar is dat een half procent minder. En dat komt doordat het kabinet ervoor gaat zorgen dat iedereen volgend jaar meer overhoudt aan het eind van de maand. Ja, het is niet alleen maar goed nieuws. Omdat er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, groeit de staatsschuld, vertelt Ruben Eg van onze economieredactie. Er gaat meer naar sociale zekerheid en zorg. Maar er is ook herstel van zaken zoals de spaartax, de toeslagenaffaire. Eh, en er moet ook meer geld op opzij gezet worden vanwege de oorlog in Oekraïne. Dan is er ook een eh, vergrijzing. De kans dat er heel veel meevallers in de begroting zijn, die eh, nemen toch wel wat af. En er moet ook meer rente betaald worden. Want eh, ja, we moeten ook geld lenen om al die snoepjes te gaan betalen. Vandaag is het kabinet weer voor het eerst bij elkaar gekomen sinds het zomerreces is om over die begroting te praten. In Amsterdam is vannacht voor de tweede keer een café beschoten. Gisteren werd datzelfde pand ook al onder vuur genomen. En maandag werd de vieshandel daarnaast beschoten. Niemand raakte gewond. De politie noemt het opvallend dat de incidenten zo kort na elkaar gebeuren. En onderzoek nog of een verband is tussen de schietpartijen. In Kroatië moeten mensen zich melden voor het leger. Dat land voert de militaire dienstplicht weer in. En dat doen ze vanwege de hoge spanningen in Europa en op de Balkan... en na de Russische inval van Oekraïne. Vanaf komend jaar moeten Kroaten twee maanden in dienst. Ja, en in Amsterdam gaan we nog even terug naar Amsterdam. Viert de brandweerfeest. 150 jaar geleden werd daar het brandweerkorps opgericht. Kinderen konden bij de kazerne heel eventjes in de huid kruipen van echte brandweermensen. Ik dacht van, uh, wauw, dit is echt heel mooi en cool. En wil jij ook bij de brandweer horen? Ja. Het lijkt me leuk werk met veel diversiteit. Ik vind het vuur leuk brandweer is eigenlijk een leuk bedoel om ze werden mensen. Ja, de brandweermensen hopen dat ze met het feestje ook wat nieuwe toekomstige collega's erbij hebben. Het weer dan nog. Er trekken nog steeds buitjes over. Het is tussen de 20 en 23 graden. Vanavond alleen in het zuiden en het oosten van het land nog regen. Dit weekend krijgen we meer zon en wordt het ook ietsjes warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk rond Amsterdam en dat komt ook door de wegafsluiting van de A10 Oost richting Utrecht. Die is dicht vanwege werkzaamheden. Dat levert vertraging op op onder meer de A10 Noord. Daar heb je nu ruim een half uur extra reistijd. En het is druk rond Utrecht, want de A2 naar Den Bosch is vanwege werkzaamheden dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam heb je daardoor al ruim een half uur vertraging tot aan Utrecht. En op de A27 is het heel druk. Dat is van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en De Vertraging is daar meer dan een uur. Verder sta je in de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen zijn ze aan het bergen.